pepernoot gedwongen door het ijs zijn aangeland. Daar rond een meisje dat elk man een hart in vuur zet en ook telkens weer verward. Oh, oh, Anoushka, komt hoop er vanavond te zijn. Oh, oh, Anoushka, met vodka en wijn. Oh, oh, Anoushka, ligt en haardvuur erbij. nog zoveel sneeuw en ijs. De winterkoude brengt mij echter daar nooit van de wijs. Want als ik haar dicht in mijn armen hou, verdwijnt onmiddellijk de winterkou. Oh, oh Anoushka, ik hoop er vanavond te zijn. Oh, oh met vodka en wijn. Oh, oh Anoushka, blikt en haar erbij. Samen vogelvrij. Oh er vanavond te zijn. Oh, oh, Anoushka met vodka en wijn. Oh, oh Anoushka, kaarslicht en haar vuur bij. er vanavond te zijn. Oh, oh, Anoushka met vodka en wijn. Oh, oh, Anoushka, ligt en haar vuur erbij. Samen vogelvrij. Anoushka, koop er vanavond te zijn. Oh, oh, Anoushka met vodka en wijn. Oh, oh, Anoushka, ligt en haar vuur erbij. Samen